Amber Brandsen met het NOS Journaal. FIFA 2022 niet op Qatar gestemd. Dat heeft de plaatsvervangend directeur communicatie van de FIFA gezegd op de Duitse tv. Platter lag de afgelopen week zwaar onder vuur vanwege de arrestatie van een aantal FIFA-kopstukken. Ondanks dat werd hij voor een vijfde termijn gekozen. Qatar organiseert het WK van 2022. De toewijzing leidde tot veel ophef omdat het in het Midden-Oosten zomers veel te heet zou zijn om te voetballen. En ook zijn er geruchten over corruptie bij het toekennen van de WK's in Qatar en Rusland. In de Colombiaanse havenstad Buenaventura zitten zeker 400.000 mensen zonder stroom na een aanslag op een hoogspanningsmast. Volgens de marine is het het werk van de militante beweging FARC. De mast stond op zo'n 27 kilometer van Buenaventura in landelijk gebied. Wanneer de stroomvoorziening weer is hersteld hangt onder meer af van de begaanbaarheid van het gebied en het weer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Washington bij de Nederlandse ambassade aangekomen voor het begin van hun bezoek aan de VS. Ze hebben afgelopen avond gedineerd met de ambassadeur en vooraanstaande Amerikanen. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot woensdag. Er staat onder meer een ontmoeting met president Obama op het programma. In Susteren in Limburg heeft de politie een vluchtende verdachte in zijn been geschoten. De man had drugs gebruikt en negeerde bevelen van agenten en een waarschuwingsschot. De politie ging achter de man aan nadat hij eerder op de avond een vuurwerkbom bij een huis in Susteren had laten afgaan. Na een achtervolging door de bewoner en agenten kon de man uiteindelijk geboeid afgevoerd worden naar het ziekenhuis.